Volgens de politie in India is de auto die bij de explosie werd gebruikt... van de man die nu is gearresteerd. De verdachte komt uit de regio Kashmir en hij is opgepakt in New Delhi. Bij de explosie raakten ook 20 mensen gewond. De grote brand op een industrieterrein bij Barneveld is onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daardoor was de snelweg A30 voor een deel in beide richtingen dicht. De brand woedde bij een poedercoatingbedrijf. Waardoor het vuur uitbrak is nog onbekend en ook is nog niets duidelijk over de schade. Niemand raakte gewond. De brandweer in Barneveld is nog wel aan het nablussen. Griekenland gaat gas leveren aan Oekraïne. President Zelensky zegt dat er voor zo'n 2 miljard euro aan Grieks gas wordt geïmporteerd. Dat is volgens hem nodig om te compenseren voor de verwoesting van Oekraïense energievoorzieningen door Rusland. Van december tot maart volgend jaar zullen de Grieken gas leveren. Zelensky is op dit moment in Athene en zegt dat Europese bondgenoten meebetalen aan het project. In Australië gaan morgen zeker 70 scholen niet open vanwege speelzand waar vermoedelijk asbest in zit. Het bedrijf dat het gekleurde zand produceert heeft in sommige monsters sporen van asbest aangetroffen. Vrijdag werden scholen en peuterspeelzalen rondom de hoofdstad Canberra al gewaarschuwd voor asbestdeeltjes in het zand. Na onderzoek dit weekend heeft het ministerie van Onderwijs besloten dat 69 scholen niet open kunnen. Ook in Nieuw-Zeeland zijn scholen gesloten vanwege de angst voor het gekleurde zand. Het weer vanuit het noorden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 7 tot 9 graden. Vanavond eerst helder. De temperatuur daalt in het binnenland richting het vriespunt.